uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde meisje van 10 uit Vlaardingen in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd, ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die toen diende en waar de Telegraaf over schrijft. De raad adviseerde dat het meisje bij de pleegouders bleef wonen... omdat ze het daar fijn zou hebben en haar gedrag zich goed zou ontwikkelen pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van demissionair klimaatminister Jetten. Het aantal opdrachten zou de afgelopen 10 maanden met 95% zijn gedaald. Brandsvereniging Techniek Nederland wijt dit aan wat zij jojo-beleid van de overheid noemen. Het gaat erbij om de scholderingsregeling die aanvankelijk gefaseerd afgeschaft zou worden, daarna zou blijven en nu toch weer afgeschaft lijkt te gaan worden. Volgens de installateurs hebben veel mensen hierdoor geen vertrouwen meer in zonnepanelen, terwijl ze nog steeds rendabel zouden zijn. De politie heeft gisteravond pro-Palestijnse demonstranten aangehouden... die weigerden om een universiteitsgebouw van de TU Delft te verlaten. De actievoerders willen dat de universiteit de banden met wapenproducenten en Israëlische instituten verbreekt. Volgens de actiegroep zijn er meer dan 15 studenten gearresteerd. Thomas Akda kreeg dit jaar de Lennart prijs voor de beste tekstdichter. De zanger ontving de onderscheiding bij de uitreiking van de Buma Awards. Volgens de jury beschikt Akda over het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden. Muzikaal laverend tussen kleinkunst en popmuziek. Acta is vooral bekend van het duo Acta en de Munnik. Het weer, in het noorden hier en daar nog wat motregen. In de rest van het land droog. Aan het einde van de middag en vanavond trekken er buien over het land.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 in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd. Ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die toen diende en waar de Telegraaf over schrijft. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van het kabinet. Het aantal opdrachten zou afgelopen 10 maanden met 95% zijn gekelderd. Branchevereniging Techniek Nederland wijt dit aan zogenoemd jojo-beleid van de overheid rond de salderingsregeling. In het noorden van Israël woeden bosbranden die zijn veroorzaakt door raketten die vanuit Libanon zijn gelanceerd door de militante groepering Hezbollah. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer in het noorden hier en daar wat motregen en de rest van het land droog. Aan het eind van de middag en vanavond trekken er buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden. traveling with me of my investigation.